Dit is door omwegens met het NOS-journaal. Het dodental na 30. Er zijn tientallen gewonden. In de mijn zitten nog mijnwerkers vast, maar hoeveel is niet bekend. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door gasophoping. Zeker 25 reddingswerkers kregen ademhalingsproblemen toen ze de mijn ingingen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een aantal bekende adverteerders wil geen reclame meer maken op de websites Dumpert en Geen Stijl... die in handen zijn van de Telegraaf Mediagroep. Groep. Onder meer biermerk Grols, het Wereld Natuurfonds en de persgroep stoppen ermee, meldt de Volkskrant. volgens NRC stopt ook KWF kankerbestrijding met adverteren. De bedrijven en instellingen zijn het eens met de kritiek van enkele columnisten dat deze websites vrouwonvriendelijk zijn. Een aantal bedrijven beraadt zich nog en een aantal grote adverteerders zoals Ahold, de Efteling en Defensie stopt niet met adverteren. Geen Stijl zegt het geen probleem te vinden als mensen de website seksistisch vinden... en zegt prima banden te hebben met de adverteerders. Berichtendienst WhatsApp heeft afgelopen avond te kampen gehad met een grote storing... die zich naar het lijkt wereldwijd voordeed. Appjes versturen en ontvangen was niet mogelijk. De gebruikers kregen de melding verbinden, maar die verbinding kwam niet tot stand. Rond half één werkte de app weer. In de Champions League is Juventus een stap dichterbij bij een plaats in de finale. De club uit Turijn was in Monte Carlo met 2-0 te sterk voor AS Monaco. De return in Turijn is dinsdag. Eerder op de avond zette Ajax in de Europa League een grote stap richting finale. In de Amsterdam Arena werd Olympique Lyon in de eerste halve finale met 4-1 verslagen. Het weer nog bewolkt en vooral in het zuiden regen. Overdag blijft het grijs. In het zuiden regent het eerst nog. Daarna wordt het op veel plaatsen droog. Maar smiddags gaat het in het noorden weer regenen. Temperatuur ligt overdag rond de 14 graden.